is de Jong met het NOS-journaal. De Telegraaf Groep heeft ondanks forse bezuinigingen weer verlies geleden vorig jaar. Het moederbedrijf van onder meer Dagblad De Telegraaf, Sky Radio en Radio Veronica leed 38 miljoen euro verlies. Dat kwam vooral door teruglopende advertentieinkomsten. Maar ook aan de oplagedaling van De Telegraaf kwam geen eind. Dit jaar wordt verder gesneden in de kosten, onder meer in het aantal arbeidsplaatsen. Zweden heeft een wapenorder van Saoedi-Arabië ter waarde van meer dan een half miljard euro afgezegd. De aanleiding is een conflict over mensenrechten. Begin dit jaar leverde Zweden kritiek op de veroordeling van een Saoedische blogger tot duizend stokslagen. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zei ook dat Saoedi-Arabië vrouwenrechten schendt en ze noemde het land een dictatuur. Formule 1-renstal Zauber gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat Guido van der Garde recht heeft op een raceplek. Zauber houdt vol dat het te gevaarlijk is om van der Garde te laten racen omdat hij geen testritten heeft gereden. De rechter in Australië was van oordeel dat de Nederlander van der Garde contractueel recht heeft op een plek bij Zauber. Maar het Formule 1-team heeft al twee andere coureurs. Over twee dagen begint in Melbourne het nieuwe raceseizoen. Van der Garde zegt dat hij klaar is om van start te gaan. Japan laat nog steeds nauwelijks asielzoekers toe. Van de 5000 aanvragen werden er vorig jaar 11 gehonoreerd. Dat is wel bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor... toen zes asielzoekers tot Japan werden toegelaten. Japan is de derde economie van de wereld... en staat al jaren bekend om zijn strenge asielbeleid. Juristen en activisten spreken er schande van. De Japanse regering zegt dat veel asielzoekers niet naar Japan komen... om politieke redenen, maar om economische redenen. Het weer, eerst nog plaatselijk dichte mist, later geregeld zon, vooral in het noordoosten, elders wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 9 tot 11 graden. Morgen iets warmer, vanaf vrijdag minder zacht en in het weekend kans op lichte neerslag. Dit was het NOS Journaal. DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn op de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Bunschoten 4. A2 Den Bosch-Utrecht bij Evedingen 5. En de A4 richting Amsterdam bij Hoogmade ook 4 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij Batuverdorp 7 kilometer.